Michel Koenen met het NOS-journaal. Rond Amsterdam en Utrecht rijden er vannacht geen treinen meer... door een grote storing bij de verkeersleidingspost. De verwachting is dat die storing ook impact zal hebben op de ochtendspits... melden ProRail en de NS. treinverkeer rond Amsterdam en Schiphol lag, al urenlang stil door twee storingen. Aan het eind van gistermiddag begonnen die. Rond 8 uur reden de eerste treinen weer, maar ruim een half uur later ging het opnieuw mis. Volgens ProRail gaat het om hetzelfde probleem. Na het concert van Harry Styles in de Amsterdam Arena konden duizenden mensen niet naar huis. Wie dat niet kon, werd opgevangen in de Ziggo Dome. Rusland claimt gisteren een groot Oekraïns offensief te hebben afgeslagen in de regio Donetsk. Daarbij zouden zo'n 250 Oekraïense militairen om het leven zijn gekomen. En 16 tanks en panzervoertuigen zijn vernietigd. Het nieuws is nog niet onafhankelijk bevestigd. Kiev heeft nog niet gereageerd. Een groep pro-Oekraïnse Russische rebellen zegt in een videoboodschap... dat ze gevangen genomen Russische militairen uit gaan leveren aan Oekraïne. De militairen zouden gevangen zijn genomen tijdens gevechten in de Russische regio Belgorod... op de grens met Oekraïne. In de video van het Russisch Vrijwilligerskorps is een groep van zeker twaalf mannen te zien. Volgens de rebellen gaat het om Russische militairen. Eerder zeiden de rebellen de mannen vrij te laten als ze de gouverneur van Belgorod konden spreken, maar daar zijn ze nu van teruggekomen. En trainer Mark van Bommel heeft met FC Antwerp voor het eerst in 66 jaar de Belgische titel gewonnen na een krankzinnig slot van de play-offs. Binnen een paar minuten waren er drie verschillende teams virtueel kampioen. Uiteindelijk trok Antwerp aan het langste eind na de gelijkmaker van oud-Ajaxiet Toby Aldewereld. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 8. Overdag op de meeste plaatsen zonnig.